De man, een chefkok, werd voor een restaurant gevonden. Hij was buiten bewustzijn en had een hoofdwond. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Op het festival in Londen werden acht mensen neergestoken. 35 agenten raakten gewond door aanvallen van bezoekers. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeven mensen omgekomen bij een busongeluk. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de politie sloeg de bus om toen die een afrit op de snelweg nam. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Volgens CBS Nieuws zouden onder de doden een jongen van 6 en een meisje van 16 zijn. De Amerikaanse politie heeft de namen van de doden nog niet vrijgegeven. De Olympische ringen blijven permanent op de Eiffeltoren. De vijf ringen waren op het bouwwerk bevestigd vanwege de Olympische Spelen in Parijs eerder deze maand. De burgemeester van de Franse hoofdstad zegt dat de ringen wel moeten worden vervangen door meer toekomstbestendige exemplaren. De huidige ringen zijn te zwaar en niet bestand tegen sterke wind. Het logo is 29 meter breed en 15 meter hoog. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft Joël de Jong goud gewonnen bij het verspringen. Hij sprong in de finale een wereldrecord van 7,68 meter. Eerder had Fleur Jong ook al goud gepakt bij het verspringen. Nederland heeft tot nu toe zes gouden medailles gehaald bij de Paralympische Spelen. In de eredivisie heeft Heerenveen met 4-0 gewonnen van NAC Breda. De ploeg van trainer Robin van Persie won voor het eerst sinds 3 maart een thuiswedstrijd.